Levi van Eck met het NOS-journaal. In Maarhezen in Noord-Brabant is een dode gevonden in een auto. De politie houdt rekening met de misdrijf en doet nog volop onderzoek. Het voertuig stond aan de rand van een bos en had een Belgisch kenteken. Een omwonende zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de auto er al sinds donderdag stond. Toen ze gisteren door het raampje keek, zag ze een dichtgetapte blauwe plastic zak. Vermoedelijk zat het lichaam daarin. De krant schrijft dat het slachtoffer een man is. Meer details zijn nog niet bekend. Landen in Midden-Europa maken zich op voor uitzonderlijke overstromingen door de extreme regenval. De vele regen veroorzaakt nu al veel problemen, maar de hoogste waterstanden moeten nog komen. In Roemenië kwamen al vier mensen om door, de overstromingen. In Tsjechië zitten tienduizenden mensen zonder stroom en moest vandaag een deel van het ziekenhuis met 180 patiënten ontruimd worden. In Oostenrijk worden tientallen dorpen geëvacueerd. Ook morgen en overmorgen valt nog veel regen. In de Donau worden waterstanden verwacht die maar eens in de 10 tot 15 jaar voorkomen. Bij een bootongeluk in het noordwesten van Nigeria zijn waarschijnlijk 64 mensen omgekomen. Op de houten boot zaten 70 boeren die op weg waren naar hun landbouwgrond... maar zes opvarenden konden worden gered... Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is de tweede keer in korte tijd dat het op deze plek in Nigeria misgaat. De groeiende populariteit van thuisbatterijen kan tot extra problemen leiden op het elektriciteitsnet. Met zo'n batterij kunnen mensen zelf opgewekte stroom opslaan. Maar netbeheerder Stedin waarschuwt dat als te veel van die accu's tegelijk laden of ontladen... dat dat tot extra netbelasting leidt. Ook, ook waarschuwen experts dat de batterijen minder lucratief zijn dan verkopers beweren. Het weer. Vannacht is het helder. Lokaal kan wat mist ontstaan. De temperatuur ligt tussen de 7 en 3 graden. De komende dag een mix van zon en wolken.